In Amsterdam waren veel mensen op de been. Het is bloedijn, man. Gezellig! Corona niet, altijd gezellig in de Jordaan. Onbegrijpelijk vinden virologen en ziekenhuispersoneel. Ze wijzen op de volle IC's en extra diensten die ze moeten draaien. Bij deze zorginstelling waren ze extra streng op de coronaregels en kwam er dus geen bezoek. Dat is ook best wel eh, verdrietig. Want eh, ja, je wilt dit soort dagen ook met je familie beleven, met je vrienden. En, eh, maar gelukkig zijn wij en het zorgpersoneel door om er een leuke dag van te maken. De treinen gaan weer zachtjes aanrijden in de Randstad. Rond Utrecht, Amersfoort, Amsterdam en Alkmaar reden er geen intercities en sprinters vanochtend vanwege een staking. Je de vakbond. Niet alleen geld. Geld is natuurlijk in de CAO wel belangrijk. Maar het gaat er ook om dat de mensen eh, krijgen waar ze zeg recht op hebben in de al bestaande CAO. Momenteel is een van de dingen die heel erg speelt bij ons. Op die werkvloer ehm, personeelstekorten, hoge werkdrukken. De eerste halve finale in de Champions League is gespeeld tussen Real Madrid en Chelsea. De wedstrijd eindigde in 1-1. Bewoners van 30 nieuwbouwhuizen in Noordwijk balen flink. Hun dak ligt vol met zonnepanelen, maar die liggen niet vol in het zonnetje. Alle 10 panelen die leveren ongeveer energie voor uh, eh, 2,5 paneel nu, op dit moment. Ze hebben een brief gestuurd naar de gemeente... zodat nieuwe huizen in de wijk wel zonnepanelen krijgen die de goede kant op liggen. Het weer, is wel weer voor de zonnepanelen. Volop zon, vooral ochtends. Tegen de tijd dat de terrassen opengaan, iets meer wolken. Maar het blijft wel droog. Het gaat op 17. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Veel ouders staan niet te springen om hun kind te laten testen als er corona is geconstateerd in de klas, blijkt uit een enquête. Een kwart van de ouders kiest liever voor 10 dagen quarantaine dan dat hun kind wordt getest met een wattenstaafje. Op een aantal plaatsen is Koningsdag onrustig geëindigd. De politie heeft in een bos bij Oude Meerdem in Friesland een einde gemaakt aan een groot feest. Daar zijn zeven mensen opgepakt. En over 3,5 uur gaan de terrassen weer open. Verder mag je thuis nu twee mensen ontvangen en kan je winkelen zonder afspraak. Het weer, goed terrasweer, vooral in de ochtend volop zon. In de middag neemt vanuit het zuiden de bewolking iets toe, maar het blijft droog. Het wordt 13 tot 19 graden. closest friend My strength in days gone mad But I spent my time in shallow sheets I should have seen your hand I didn't see the signs Was blinded by the lights And lost where I belong I thought that we grow old Give kids our bad advice Now I'm alone you went and left me with these sleepless nights You took my warmth and soul Left me with doubt and cold go for his heart. He don't know how. all night spent wondering why And I get mad inside Did you fight back or even try? You didn't see the signs So blinded by the lights You lost where you came from We're not so different We grew up wanting more But I found it easy Cause I left my morals at the door You took an honest heart And watched it fall apart You lost before you started blood no one here to save you from yourself And you'll discover it's hard You don't know how to carry on You're place to go. Have no place to go. Darling, have no place to go. Have no place to go. Goodbye, baby. Yes, I'm going. Uh-huh. Yes, I'm going. Goodbye, baby. Yes, I'm going. Uh-huh. Yes, I'm going. I go. Down the road I go.